Annette Schut met het NOS Journaal. De VS en Iran zijn vannacht akkoord gegaan met een staakt het vuren van twee weken... inclusief een heropening van de straat van Hormuz. Volgens de Amerikaanse president Trump heeft Iran een werkbaar tienpuntenplan voor vrede voorgesteld. De verklaring van Trump kwam zo'n anderhalf uur voordat zijn ultimatum afliep. Hij zei gisteren dat een einde van de Iraanse beschaving vannacht in zicht was... als het land niet op zijn eisen in zou gaan... De onderhandelingen over een definitief einde van de oorlog in het Midden-Oosten beginnen volgens de landen komende vrijdag. Het is niet helemaal duidelijk wat het staakt het vuren betekent voor Libanon. Volgens de Pakistanse premier Sharif geldt het bestand voor het hele Midden-Oosten... en nemen ook alle bondgenoten van Iran en de VS deel. Premier Netanyahu van Israël zegt echter dat de wapenstilstand niet ook Libanon omvat. Tijdens de oorlog met Iran begon Israël ook een offensief in Libanon... in de strijd tegen Hezbollah kort na de aankondiging van het staakt het vuren... werden in verschillende delen van het Midden-Oosten nog wel aanvallen gemeld. Onder meer in Qatar, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten... moest het luchtafweersysteem in actie komen. In Abu Dhabi zou een gasverwerkingsinstallatie in brand staan... na een Iraanse aanval. En ook in Israël is op meerdere plekken het luchtalarm afgegaan. De Tweede Kamer staat welwillend tegenover een miljardensubsidie voor Tata Steel. Er moeten wel stevige afspraken worden gemaakt over de vergroeningsplannen van het staalbedrijf. Zoals het dichtgaan van de meest vervuilende productieonderdelen. Het kabinet wil er 2 miljard voor uittrekken. Tata trekt er zelf 4 miljard euro voor uit. Het weer.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 You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I. not a constant, my friend. You can't talk me out of that one again. Yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand. Speed it up, or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again. Hand me up or sit me down, and I won't ham it up or me down with it, brethren nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now.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 Volgens de Pakistaanse premier geldt het bestand voor het hele Midden-Oosten... en nemen ook bondgenoten van Iran en de VS deel. Premier Netanyahu van Israël zegt echter dat de wapenstilstand niet ook Libanon omvat. Janine Ambring presenteert komende zomer de laatste serie Zomergasten, maakte ze gisteravond bekend. Het is het laatste jaar dat het programma op de buis is vanwege bezuinigingen bij de NPO. Het weer, de dag begint fris, landinwaarts kan het een graadje vriezen. Verder verloopt de dag zonovergoten bij maximaal 20 graden. Dit is ZFM.